Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op Puerto Rico is een tweede arrestatie verricht voor de dood van een Nederlandse jongen van 17. Het slachtoffer, Stefano Steenbakkers, werd ruim een week geleden neergeschoten toen hij in zijn auto werd overvallen door twee mannen. Justitie vermoedt dat de man van 21, die nu is opgepakt, de trekker heeft overgehaald. De andere verdachte is een man van 23. Hij werd kort na de schietpartij al aangehouden. De verdachten zijn mede opgepakt op basis van een signalement dat de jongen gaf aan zijn moeder die op Puerto Rico woont. Hij wist daar tijdens de overval nog te bellen. Na een paar dagen overleed hij in een ziekenhuis. De vier medewerkers van het internationaal strafhof die vastzaten in Libië zijn iets na middernacht aangekomen in Nederland. Ze verlieten Tripoli gisteravond met een Italiaans regeringsvliegtuig samen met de president van het strafhof. In Den Haag werden ze herenigd met hun familie. De vier medewerkers zijn een Australische advocaten, een Rus, een Libanees en een Spanjaard. Volgens het strafhof zijn ze tijdens hun gevangenschap goed behandeld. De vier werden sinds begin vorige maand vastgehouden door een militie nadat ze een gesprek hadden gehad met Saif al-Islam, de zoon van kolonel Gaddafi. Er waren documenten bij hen gevonden die staatsgevaarlijk zouden zijn. De postcode Kanjer van 16,7 miljoen euro is gevallen in het dorpje Zenderen in Overijssel op postcode 7625. Iedereen die meespeelde in Zenderen met de trekking, die deelt mee met de prijs. Vrijdag wordt bekend wie de grootste prijzen hebben gewonnen. De hoofdprijs van ruim 11 miljoen euro valt op één specifieke postcode. andere deelnemers uit Zenderen verdelen 5,5 miljoen euro. Er wonen ongeveer 1400 mensen in het dorp bij Almelo. Het weer, het is ongeveer 12 graden.